uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu... en omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. Een tyfoon met windstoten tot 270 km per uur... komt naar verwachting vandaag aan land. Het Japanse Weerinstituut verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstromingen en aardverschuivingen, zegt het instituut. Dat voorspelt dat de harde wind huizen kan laten instorten. Na vandaag trekt de tyfoon noordwaarts over de Japanse eilanden. Dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Een man is zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in Dordrecht. Hij lag bloedend in een tuin. De politie hield een 50-jarige Dortenaar aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os is een steward zwaar gewond geraakt. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist. De steward zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Minder, meerdere supporters zijn aangehouden. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. Daarmee komt het totaal van de Nederlandse bijdrage op 15 miljoen. De verroeste tanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen wordt de tanker niet meer onderhouden en verkeert hij in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat de olie de Rode Zee inlekt. Ellen van Dijk heeft in het Australische Wollongong-vak bij Sydney... voor de derde keer de wereldtitel behaald op de tijdrit. De 35-jarige Nederlandse was ruim sneller dan de rest. Annemiek van Vleuten, Olympisch kampioene op de tijdrit, behaalde het podium niet. Het zilver was voor de Australische Grace Brown, het brons voor de Zwitserse Marlen Reusser. In 2013 en 2021 was Van Dijk ook al de beste van de wereld.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 There is a deeper wave than this, rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. I say Every breath you take with me Every breath you take Every move you make Every cake you bake every...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 And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that get me off. Sweating till my clothes come off. It's those exclusive speakers. I'm on. little something summer. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna. call. a show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up.